did they did not. Oh, you make it cry in my empty room, and we try to forget. geweldige song. Een prachtige uit Griekenland zou je kunnen zeggen. Nou, niet alleen zeggen, het is ook gewoon zo. Uit 1972 een prachtige van Aphrodite Child en Break. Welkom bij een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Ik ga je oren werkelijk masseren met prachtige muziek. En een paar interessante onderwerpen om je een beetje bij te praten. Een beetje wijzer te maken. Zo eigenwijs zijn wij hier dan wel weer. Dus blijf lekker luisteren. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Ik heb muziek in de aanbieding van Hart. blij zijn als de zon verschijnt vandaag natuurlijk. Zoals iedere zondag. Nou, er is geen leukere zondag dan een zondag met zon natuurlijk. Jordan George Harrison met een mooie wens. Here comes the sun. En daarvoor Hard met These Dreams. Straks, over een kwartiertje, gaan we praten over eh, ja, de internet aankopen. Want ze komen er weer aan. Want heel veel mensen kopen hun cadeaus voor Sinterklaas en kerst via internet en buitenlandse webshops. Kan dat zomaar? loop je risico's? Nou ja, je hoort het zo meteen allemaal van de Belastingdienst over ongeveer een kwartiertje hier bij ZVL. Nu hij niet alleen van mij wil zijn. Ik kan begrijpen dat het pijn doet. Maar je moet weten, als hij bij mij weg moet, dan is het hier zo kil. En heb jij hem in je macht. Je hebt hem s'morgens en s'avonds. En soms geeft hij mij de naam. 나 that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy to be here. that I could cry. Fall upon my knees. Find a way to lie about a home I'll never see. It may sound face wat doen we toch weer eh, lekker aan eh, veel afwisseling in de show. Five for Fighting. Nou ja, we zijn wel vredelievend hoor op de zondagmorgen. En Superman, it's not easy. Ja. Ook alweer 23 eh, jaar oud dit nummer. En het klinkt alsof het gisteren gemaakt is. Dat heb je wel zo met gouden herinneringen. En daarom draaien we ze hier in de show op zondagmorgen bij ZVL. Paul de Leeuw en eh, Simone Kleinsma hoorden je ervoor met tweestrijd. En nu we toch met tweestrijd bezig zijn, ik zit in een soort tweestrijd. Is James Bond nou leuk? Was het vroeger leuk? Uh, is de tijd lang leuk geweest? Of zijn we er wel klaar mee? Zeker na ongeveer twee <laughs> weken lang James Bond films op eh, RTL 007 geloof ik. Hè? Ja, zoiets. Geweldig. Ik heb ze allemaal weer gezien. En jij? ook gekeken? Of denk je bij jezelf, nou, ik heb ze al honderd keer gezien. Laat maar. Maar de muziek uit die films, dat is toch altijd wel een dingetje. Vandaar nu Shirley Bassey uit een van de mooiste James Bond films. Diamonds Are Forever. Diamonds stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it, and then. rustig zippend zitten we hier aan de koffie en luisteren we naar eh, lekkere muziek van eh, Benny Mardonis en Into the Night. Nou ja, wij komen er net uit natuurlijk. Tenminste, als je net je bed uit komt te rollen, dan heb je dat natuurlijk. Hè? Um, verder, oh ja, Shirley Bessie natuurlijk met Diamonds Are Forever. En dat allemaal bij ZVL. Tijd voor ons eerste en buitengewoon interessante onderwerp in de show van eh, vandaag. Koopt u wel eens iets online? Vast wel. Wist u dat 4 op de 5 Nederlanders wel eens online aankopen doet? Ja, en bij al die aankopen gaat het zo nu en dan wel eens mis. Het product komt bijvoorbeeld niet aan, omdat het nep is of niet mag worden ingevoerd. Of u krijgt een extra rekening aan de voordeur, omdat uw pakketje van buiten de Europese Unie komt ja, hoe zit dat nu precies? En waar moet je rekening mee houden bij het online shoppen? We praten erover met Harold Meijer. Hij is van de douane en hij weet alles over de regels. En hij vertelt meer over de hulpmiddelen die u kunnen helpen. Ja, Harold, welkom. Laat ik met een voorbeeld beginnen. Ik kocht laatst exotische bloembollen voor in de tuin. Ja, dat is natuurlijk leuk. Maar ze kwamen niet aan. Ja, hoe zit dat? Ja, goede vraag. Bloembollen zijn nou typisch zo'n product dat je niet zomaar mag invoeren uit het buitenland. Dat geldt trouwens ook voor groenten, fruit, planten en zaden. En daarom kun je de volgende keer misschien toch beter kiezen voor tulpenbollen van de bloemist op de hoek. Voortaan dus geen bloembollen van heel ver bestellen. Ja, zijn er nog meer dingen die je niet mag invoeren in Nederland? Oh, zeker. Dat zijn er eh, best veel. Denk bijvoorbeeld aan namaakartikelen, hè? een nephorloge of merkvervalse sneakers. En ook medicijnen, die mag je niet zomaar invoeren. Hetzelfde geldt trouwens voor dierlijke producten, zoals kaas en vlees. En ook voor beschermde plant- en diersoorten. En ook producten die daarvan zijn gemaakt, die mogen niet. Dus je hebt bijvoorbeeld mensen die bestellen schoenen van slangen of krokodillenleer. Nou, dat is echt not done. Verder gelden er specifieke regels voor kunst en antiek. Tot slot hebben we dan nog ja, zaken als wapens en nepwapens, kogels en explosieven. Ja, die mogen uiteraard ook niet worden ingevoerd. Ja, nu heb ik ook wel eens een pakketje ontvangen waar ik dan bij de deur extra voor moest betalen. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat is dan ongetwijfeld een pakketje van buiten de EU geweest. Als je iets koopt buiten de EU, dan bestaat de kans dat je moet bijbetalen. En hoe weet je dan waar je bij voor moet betalen? Nou, het vervelende is dat, die, eh, dat sommige van die bijkomende kosten niet zichtbaar zijn op het moment dat je ze bestelt. Je betaalt ze pas als de bezorger je pakketje aflevert. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om BTW, hè, als die eh, nog niet is afgedragen bij je aankoop. BTW moet je altijd betalen. Je kan het beste uitgaan van 21%. Al geldt soms een lager tarief van 9%. Dan hebben we nog invoerrechten. Die betaal je als je voor je bestelling meer dan 150 euro betaalt. En dat kan oplopen tot zo'n 17% van het aankoopbedrag. Verder hebben we nog eh, inklaringskosten. Dat zijn kosten die de pakketbezorger rekent om aangifte te doen bij de douane. En die kosten verschillen per vervoerder. En vaak gaat het om een paar tientjes. En tot slot hebben we dan natuurlijk ook nog de verzendkosten. En die wisselen ook per webshop. Bestel je iets van buiten de EU, hou dan rekening met bijkomende kosten. Ja, en hoe kan ik dit voorkomen? Kan ik bijvoorbeeld zien in welk land de webshop zit? Ja, natuurlijk betaalt niemand graag die extra kosten. Hè. Het is al duur genoeg in deze tijd. Maar jammer genoeg kun je niet altijd zien waar een webshop precies zit. Een Nederlandstalige internetsite bijvoorbeeld betekent niet automatisch dat een webshop in Nederland zit of in de EU. Maar er zijn wel manieren om de locatie van een webshop te achterhalen. Je kan bijvoorbeeld even naar de adresgegevens van de aanbieder kijken. Die vind je vaak onder de knop Contact of About Us op zo'n website. Of je kijkt naar de levertijd van je bestelling. Lange levertijden betekenen vaak dat het product niet uit de buurt komt. Verder kun je online reviews over een, eh, een, webwinkel lezen, bijvoorbeeld via Trustpilot. Dat is toch altijd eigenlijk wel goed, hè? om eh, er zeker van te zijn dat het allemaal wel eh, een beetje in orde is. Dat kan ik zeker iedereen aanraden. Of je kijkt bijvoorbeeld naar de landcode van het internetadres. Amazon.co.uk is bijvoorbeeld gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, dus buiten de EU. En waar kan ik terecht met meer vragen over mijn internet aankopen? Nou, we hebben bijvoorbeeld een virtuele assistent. Die staat voor je klaar op douane.nl/slash aankopen. Eh, je hebt het dan eigenlijk over een soort digitale wegwijzer die je bijna alles kan vertellen over wat je wel en niet mag invoeren. En ook over welke kosten je mogelijk moet betalen als je online producten bestelt. En tot slot hebben we dan nog als douane een webcare team. En zij beantwoorden al je vragen via Twitter en Instagram. Ja, dankjewel Harald. Helemaal helder. En dat is zeker belangrijk voor de komende feestdagen. Want dan zal je ongetwijfeld weer heel wat bestellen via allerlei webshops. En eh, reken maar dat het dan heel druk wordt voor eh, alle bezorgers. En heb je nu vragen over wat je wel en niet mag kopen in het buitenland? Kijk dan op douane.nl slash internet aankopen. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen.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 En vandaag is er ook het nodige te doen. Er is een tentoonstelling bij Art Booster. het optreden van Philip Elan vandaag te bekijken. En muziek voor Colombia. En wil je er meer over weten wat er allemaal te doen valt in de regio, in ons eigen zuid vlaanderen ga dan naar onze website.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 it's not enough. All of the nights I spend drowning my days crying. stars, playing chasing cars. Something about the wat een prachtig nummer dat opeens afgelopen is. Heb je dat weer. Je hoorde Benson Boone uit 2023 eh, alweer. En Before You. En uh, en de Munich met een... En daarvoor Freddie Quinn en Jongen... Combatida zu Hause. Tjonge, jonge. Het loopt al aardig tegen 11 uur. Zo meteen na 11 uur gaan we iets meer tempo maken. Wat meer lawaai. En eh, dan eh, gaan we natuurlijk aan de gang met een reportage van Jeroen van Gent. Want die heeft ook weer iets gemaakt, onze razende verslaggever. En wat dat allemaal is, dat hoor je straks. Over nou, een eh, drie kwartier, althans die reportage. En over een minuut of 12, 13 al het tweede uur. Dus blijf bij ZVL. touch my fingertips, and my heart is aglow. You've been to kiss my lips, and I can't let you go. Maybe I should resist. I'm a fool, I know. But at a time like this, my resistance is low. magic they seem to say. Come closer, come closer, my darling, come closer, and somehow I can not break away. Can't you see that I wanna be adored more than you'll ever know? And I'm going overboard with a capital O. So don't be persistent, please keep your distance. You know my resistance is low. Ooh, touch my fingertips, and my heart is aglow. You bend to kiss my lips, and I can't let you go. Maybe Maybe I should resist. I'm a fool, I know. Resist me, baby. But at a time like this, my resistance is low. I know. Your eyes, Your eyes have Magic. They seem, they seem to say. They're saying, Come closer, come closer, my darling, come closer. And somehow I can't break that I wanna be adored more than you'll ever know. And I'm going overboard with the capital O. So don't be persistent, baby, keep your distance. You know my resistance is low. Wrap your arms around me. Valskoch. Mhm. Met een van haar enige, of weinige, uh, solo-hits. Wrap eh, Your Arms Around Me. En ervoor natuurlijk Robin Sawstead. My Resistance is Low. Eind van het eerste uur bijna dan ik nog één nummer en een beetje violen zal ik maar zeggen tot aan de mededelingen. En daarna ben ik bij je terug. Even pauze en dan ga ik er flink tegenaan even na 11 uur met het tweede gedeelte van de show. En eh, ik ga dan ook weer je oren verwennen. Dus blijf bij me, blijf bij Zetveld. Tot sluit van dit uur, New Diamond, Sweet Caroline. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? touching hands, reaching out, touching me, touching you. town seems so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt? touching warm, reaching out.